अभी मैं करूँ ये अभी metro. करूँ देखो in dan Adem uit. En Dan komen je armen weer op. Breathe in. Adem in. Los. Uit. In. Out. Uit. Doe nog in. Out. In. Out. Uit. De ogen gesloten. In. In. Out. Uit.